uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. De organisaties van Bospop, Awakenings en Wildeburg beslissen komende ochtend of de festivals door kunnen gaan. Het KNMI heeft voor de middag en avond code oranje afgegeven vanwege zware onweersbuien. Bospop noemt de campinggast, roept de campinggasten op hun tenten goed vast te zetten. De organisaties zeggen de situatie nauwlettend in de gaten te houden. Code oranje is afgegeven voor de provincies Overijssel, Gelderland, Brabant en Limburg worden onder meer zware onweersbuien met windstoten van 100 km per uur verwacht. Ook is er kans op hagelstenen van 2 centimeter of groter. Na de val van het kabinet maken veel organisaties en bestuurders zich zorgen... omdat er nu van alles stil ligt. Zo is het de vraag of de spreidingswet voor asielzoekers er nog wel komt. Daarin zouden worden geregeld dat asielzoekers worden gespreid over het land. Gemeentebestuurders zijn bang dat de situatie zonder de wet niet verbetert. Ook Bouwend Nederland maakt zich zorgen dat projecten meer vertraging oplopen... nu de stikstofaanpak op de lange baan is geschoven. Het duurt voorlopig ook nog even voordat er nieuwe verkiezingen komen. Die zullen waarschijnlijk pas in november zijn. In Georgië is een Pride-evenement afgelast vanwege een anti-LHBTI-demonstratie. Zo'n 2000 anti-LHBTI-demonstranten gingen in de hoofdstad Tbilisi op de vuist met de politie. Ook verscheurden ze regenboogvlaggen. Alle Pride-deelnemers moesten met bussen geëvacueerd worden. Volgens de organisatie van het Pride-evenement hadden extreemrechtse groepen van tevoren al opgeroepen tot geweld, maar grepen de autoriteiten niet in. Ook de Georgische president is woedend en zegt dat de politie heeft gefaald. Het weer, vannacht is het nog lang warm. De temperatuur komt maar heel even onder de 20 graden. In het westen kan er nog een buitje vallen. Morgen eerst veel zon en broeierig warm, met maximaal 34 graden. Smiddags dus code oranje in het oosten en zuidoosten vanwege stevige onweersbuien.